Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal mensen in ons land met depressies, angststoornissen en andere psychische problemen is flink toegenomen. Trimbos heeft dat uitgezocht. Nou, we zien het onder verschillende groepen. Jongvolwassenen en studenten zijn nog steeds eh, een risicogroep voor meer psychische aandoeningen. Maar we zien het bijvoorbeeld ook bij mensen die werkloos zijn of niet kunnen werken. Ehm, daarnaast zien we het bij mensen die in de stad wonen, zien we meer psychische aandoeningen. En ook mensen die alleen wonen. Dus er zijn verschillende groepen waarbij we meer psychische aandoeningen zien. Het zijn er 3,3 miljoen, bijna anderhalf miljoen meer dan de vorige keer dat het werd uitgezocht, 12 jaar geleden. Een onderzoekscommissie in Amerika heeft eindelijk de belastingpapieren van Donald Trump te pakken. Er was een hoop om te doen. De meeste presidenten leveren hun aangiftes zelf in om te laten zien dat ze niks te verbergen hebben. Trump probeert het juist uit alle macht voor zichzelf te houden. De papieren worden niet openbaar gemaakt. En de Giro 555-actie voor Oekraïne wordt verlengd. De hulpactie zou vandaag aflopen, maar met de winter voor de deur gaat die toch nog een tijdje door. Een woordvoerder zegt tegen het AD dat er nog steeds waanzinnig veel giften binnenkomen. Vijf keer meer dan gebruikelijk. De teller staat inmiddels op meer dan 175 miljoen euro. Dat geld wordt gebruikt voor eten, drinkwater, kleren en medicijnen. een spannend dagje vandaag voor onze buurlanden. Op het WK voetbal komen België en Duitsland in actie. Die kunnen zich nog plaatsen voor de volgende ronde, maar uitschakeling kan ook gisteravond gebeurde dat bij Mexico. Die ploeg is dus uit het WK gekikt. Deze supporter baalde zo dat hij zijn tv compleet aan diggelen sloeg. vandaag trouwens ook nog een leuke primeur op het WK. De avondwedstrijd van Duitsland wordt gefloten door Stefanie Frappard. Zij is de eerste vrouwelijke scheids ooit op een mannen-WK. En het weer nog. In het noorden kans op een buitje. Verder is het overal droog. En vooral in het westen ook best wel zonnig.